De gezinnen waren extra kwetsbaar. Bijvoorbeeld doordat er maar één ouder was of de ouders uit het buitenland kwamen. Ook waren relatief veel van de gezinnen arm. Dat was ook al zo voor de toeslagenaffaire. In de Egeïsche Zee bij Griekenland wordt gezocht naar slachtoffers van een botenramp. Vanochtend zonk daar een zeilboot met tientallen migranten erop. Onze correspondent weet waar de meeste vandaan komen. Vooral uit Afghanistan, Egypte en eh, Iran. Ehm, en de plek waar de boot zonk, ja, dat is een gebied waar vaak harde wind staat. Ehm, ook vanochtend was er een eh, windkracht 8 en soms zelfs 9. En dat maakt het zoeken naar de drenkelingen natuurlijk een stuk moeilijker. Negen mannen konden worden gered. Ze zaten op een onbewoond rotseilandje. De boot was vertrokken uit Izmir in Turkije. De Engelse voetbalbond wil dat de UEFA meer doet tegen hersenletsel. Een speler die na een harde kopbal of botsing niet meer verder kan... moet altijd kunnen worden gewisseld. Ook als het maximale aantal wissels al is bereikt, vindt de bond. Nu worden spelers na zo'n klap soms opgelapt en het veld weer opgestuurd... omdat het team niet meer kan wisselen. En achteraf wordt soms alsnog een hersenschudding vastgesteld. En verdwalen in een grote meubelwinkel klinkt als pure horror, dacht de maker van het nieuwe spel The Store is Closed. Have you ever gotten lost in one of those big furniture stores? Well... I've been stuck in this one for days. It just seems to go on forever. Nou, de bedoeling van de game is om te ontsnappen... terwijl je wordt opgejaagd door medewerkers die zijn veranderd in monsters. Eén probleem, de winkel in het spel lijkt te veel op Ikea. De game speelt zich af in een blauw doosvormig gebouw. Het personeel draagt gele verticaal gestreepte shirts. De meubels zien eruit als Ikea-meubels. En zelfs de productbeschrijvingen van die meubels lijken op Ikea-namen. De Zweedse meubelgigant eist nu dat de makers hun spel aanpast. Anders klaagt IKEA ze dus aan. Het weer, wel veel zon. Al zijn er langs de kust wat meer wolken. Het blijft voorlopig ook hard waaien en vanavond komen er buien. Morgen blijft het op veel plekken droog, bij een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelewarensveen.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 Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best Thought it was enough Till it's not, till it's not Set fire to us and watch it burn up till it's not ZFM.